naar waar ik vroeger stond. Ik kon het leven soms niet aan. Het was knokken, ik gaf alles wat ik kon. Ik vocht zo hard voor mijn bestaan. moest presteren, voelde steeds die druk. ik nu sta. Het was het knokken meer dan waard. Maar soms droom ik weer van hoe het was. En voel dat het mij soms niet goed, ga ik door die